De omgeving is afgezet. De politie doet daar onderzoek naar de schietpartij. Minister Koenders heeft de visa ingetrokken van drie imams die op 8 maart zouden spreken op een bijeenkomst in Rijswijk. De beslissing is genomen op grond van informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De maatregel past in het kader van het actieprogramma Jihadisme, staat verder in de verklaring. Bij een ongeluk op het NS-station in Wiegen is iemand omgekomen toen hij voor een trein kwam. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. Ze zouden betrokken zijn geweest bij een ruzie die ergens anders in Wiegen begon. De groep ging volgens de politie daarna naar het station. De politie wil niet zeggen of er bij het ongeluk opzet in het spel was, zoals op sociale media wordt gezegd. Veel mensen zouden het ongeluk hebben zien gebeuren en overstuur zijn. Door het ongeluk rijden er tussen Nijmegen en Os voorlopig geen treinen. Onderzoeksinstituut Nivel is verbaasd over de lange duur van de griepepidemie. Hoewel de winter erg zacht is, duurt de epidemie nu al 11 weken. Gemiddeld duurt een griepperiode zo'n 8 weken. Afgelopen week gingen er zelfs meer mensen naar de huisarts dan de week daarvoor. Het griepvirus heeft zich zo aangepast dat het griepvaccin dit jaar minder effectief is. Mensen die normaal gesproken baat hebben bij de griepprik lopen daardoor nu alsnog grote kans het virus op te lopen. In de achtste finale van de Champions League heeft Chelsea uit met 1-1 gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Ook Shakhtar Donetsk, Bayern München eindigde in een gelijkspel. In Oekraïne werd niet gescoord. Het weer vannacht over het hele land opklaringen.